Er zijn geen wapens gevonden en niemand is gearresteerd. Regionale media melden dat er al lange tijd een veten is tussen twee groepen in Holtebroek. Afgelopen vrijdag was er een schietpartij en een van de groepen zou vanavond wraak willen nemen voor dat incident. Bij de schietpartij van vrijdag viel één gewonde en de politie heeft één verdachte gearresteerd. De man uit Herten, die maandag werd opgepakt omdat hij zijn baby zou hebben gegijzeld, wordt definitief niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vader niets strafbaars gedaan. De man van 38 had zich met zijn baby in een huis verschanst. Een arrestatieteam stond klaar om in te grijpen en een onderhandelaar van de politie praatte op hem in. De man gaf zich na een paar uur over. De politie had het in eerste instantie over een gijzeling, maar al snel bleek dat daar geen sprake van was. Alle Greenpeace-activisten die vanochtend in de Rotterdamse haven waren aangehouden zijn vrijgelaten. De meeste van de 44 actievoerders hebben een boete gekregen. De Greenpeace-activisten werden opgepakt toen ze probeerden te verhinderen dat een Russische olietanker zou afmeren. De olie aan boord komt uit het Noordpoolgebied en de oliewinning daar zou bedreigend zijn voor het milieu. Amsterdam bindt de strijd aan met plastic in de grachten. De gemeente heeft met verschillende instanties afspraken gemaakt om al het afval uit het water te halen. Amsterdam is de eerste stad ter wereld die zulke afspraken maakt om vervuiling tegen te gaan. Het gemeentebestuur wil het schoonste water in de wereld hebben.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 Love you no more. You will never be happy if I walk right out of your door. I planted a flower and now every hour feel down. Rise up and start singing. Look at me now, standing outside of your door. Rise up and start singing. was ready for love. I had to be sure I was loving, but nothing, but nothing but love. Was searching for so, but now even more. I want to mean something for others, so. dat waren ze, de Rolex Babies van eh, vorige week. Uh, Ro Halfheid van Holst en eh, de andere was Luc Nijman. En dit was duidelijk het, het stemgeluid van Ro zelf. Die dit nummer Rise Up and Start Singing. leuke van het verhaal was ja, eh, we komen ook even langs. Eh, ik had het net eh, met, met Tony en Pascal had ik het over Baptist. de, de winnaars van de Rob Agda Award. Die kwamen dus echt met een complete set aanzetten. Daar was de buurt niet zo blij mee. En toen kwamen ineens Ro en... En Luc, die kwamen aanzetten en die zeiden... ja, wij willen ook wel. Maar ik zeg tegen Marcus gaan we dat eh, trekken. Ja, dat wel. Maar <laughs> Baptist met een heel drumstel. En eh, dat, dat ging allemaal misschien toch gewoon een beetje te hard. Want <laughs> dat was een beetje eh, over de top. volgens mij ook nog niet eerder in een radiostudio. Nee, nee, nee. Goed. Maar het, het, het, feit was op een gegeven moment... Nou, niet zo veel worries, zei Ro. Dat is toch een beetje ook zijn inslag. die zegt, geen worries. als je twee DI's regelt... Nou, dus hebben we gewoon een koptelefoonconcertje gehad hier vorige week. Ja. En het uh, klonk rete strak. Als je het eh, nummer eh, nu hoort, het spat zuiver eigenlijk wel, vond ik. Ja. ja. maar ja, ze leveren het ook wel lekker makkelijk aan voor mij. Dus ik had niks anders te doen dan luisteren. Ja, eigenlijk wel. Het was eh, gewoon eh, bijna eh, voeten op, het mengpaneel. Maar ja, als we hier dat gaan doen, dan kijken de webcams ook mee. En krijg je ruzie bij mij natuurlijk. Brother is watching you. Goed, dat, was, dat waren ze dan. zeven minuten over negen inmiddels geworden. we gaan nog even één nummer draaien. En dan gaan we de twee heren allemaal nog een keer uitnodigen... voor het laatste setje wat ze dan hier mogen gaan spelen. Hier bij Alternative FM. Ehm, een van de, eh, de, leuke dingen eh, is eh, dat ik een mailwisseling heb gehad met Kato van Dijk. Ja. of er ook daadwerkelijk iets van gaat komen dat zij gaat vertellen over My Baby. Het is echt werkelijk hot in Nederland. Ja, dat is, dat is ja, een kans die min of meer aanwezig is. Maar dan gaan we natuurlijk niet alleen het hebben over of My Baby. Maar ook haar bijdrage bijvoorbeeld bij Cirque Valentin. Waar zij eh, samen met eh, Suus de Groot en Valentin Ban Barnier, zo heet hij, eh, deel uitmaken. die band die is ook bezig met nieuw materiaal. Eigenlijk gewoon het debuutmateriaal van, van, van hun. ik heb ze vorig jaar bij de Vondelpark hebben ze gezien en gehoord. En het is een in een uh, ja, soort ja, eh, Flying Circus lijkt het wel. Maar het is ook bloedserieuze muziek. Eh, daar moet ik er dan ook nog wel even bij vertellen. Het is eigenlijk een act, maar met een goede muzikale ondertoon. Eh, daar zullen we het zijdelings over hebben. Maar het zal dan hoofdzakelijk toch over het werk wat Kato maakt met My Baby. Want die hebben wel heel erg snel mijn hart veroverd. Dit is The Money Man van My Baby. a rattlesnake in this world. Oh, you money man, like a rattlesnake in this world. I threw up my hands and I solemnly swore. It don't need me changing time. It ripples everywhere I go. It's a dry old spell everywhere I've been. Ooh, it's a dry old spell. a rattlesnake in this world. Oh, you're like a rattlesnake in this world. was a slave to your disorder, is destruction, my unrest. pretend I'm in the lowlands. I'm protected by the walls where a hundred years have come and gone. I'm still somehow this strong. Between the veins of silver gray, here in my waterland, where his fits of fluid anger can't uproot me where I stand. my on higher ground. is een beetje... Eh, het, eh, het, het, het, sterft zo mooi weg. Of het, eh, het gaat langzaam weg. Het nummer Watermensen, gecoverd door uh, Laurie Lieberman. Water heet het nummer. En dat ze iets met Nederland heeft, blijkt wel wel. Want ik hoor hele vreemde eh, verhalen inmiddels over een eh, nummer wat wij hier ook eh, in het non-stop systeem hebben staan. een Nederlands nummer. wat ook al een, een wereldreis aan het maken is over de grote plas aan de andere kant van de oceaan bij Amerika terechtgekomen is en weer terug. dat hoorde ik vandaag. En ik spreek in een beetje in raadsels, maar dat doe ik expres. Want het heeft te maken met eh, twee Nederlandse heren... die ergens eh, aan het eind van 2012 hun, eh, ja, hun album presenteerden in IJsselstein. Nou, dan heb ik iets weggegeven in ieder geval. Ehm, zo dadelijk gaan we nog meer buitenlands werk draaien. Maar ze staan tegenover ons weer klaar. Pascal en Tony, oftewel Noah. Zij gaan de laatste drie nummers voor ons weggeven. nou, ik zou zeggen laat horen. Welke nummers zijn het? Eh, weet je dat ook nog een beetje uit je hoofd? Ja, ja zeker. De eerste is, eh, is Summer Night. Dat is een heel erg leuk, gezellig zomerliedje. Eh, de ah. tweede is Gisteren Vandaag. Dat is een enig Nederlandstalig liedje van ons. Hey. Dus dat is, dat is leuk. Dat is ook heel leuk. Ja, die komt tussendoor. En het laatste liedje heet Worn Leather Jacket. En, Worn Leather Jacket. Oké, okay. laten horen. Hier zijn ze. Noah. Ja, moet beginnen. One, two, three. get away from there. Can't just leave it all behind. Can't quite figure it out. It's gonna be alright. Oh, I don't know just what I'm thinking. I don't know just what to say. Oh, I don't know just what to do. But it's gonna be alright now. The rain is coming down, but I'm not afraid of the storm because it like a summer night I've got this funny feeling inside The stars were never shining so bright And I can wait To bring you into my life just get away from there. Can't just leave it all behind. Can't quite figure it out, but it's gonna be alright. Oh, I don't know just what to think, and I don't know just what to say. Oh, I don't know just what to do, but it's gonna be alright. Now the rain is coming down, but I'm not afraid of this storm because it's real like a summer summer night I got this funny feeling inside The stars are never shining so bright And I can wait Yeah. Zijn we door met de volgende? Ja. Laten we het maar doen. Ja, oké. Onze radioleider is even een peukje zo of zo. Wat anders doen gewoon. Ja, ik weet begon... helemaal klaar mee, denk ik. ja, die, ik zou niet weten waar die heen is, maar het gebeurt niet vaak dat hij zomaar wegloopt zonder iets, iets te zeggen. Dus. We gaan nu gewoon een Nederlands doen. Okay. Ja, waar zit je? Hallo? Oh, ik hoor hem al. <laughs> volgens mij... niet helemaal goed volgens mij. Oh jee. Volgens mij, uh, hij duikt zomaar het toilet van gisteravond waarschijnlijk. Daarom, <laughs> nou, ik zou, ik zou gewoon doorgaan met nog een... Oh ja, oké. Mm. Volgende is gisteren vandaag. Ja. Let's go. Ik denk, zeg ook nog even wat. Ja, ik ben er weer. Ja. <laughs> nou, ik, ik, ik, wil ook even een beetje, ook van een afstandje. Het, eh, en dan zit ik boven en dan hoor ik ook van, ja, dat, eh, dat vrolijke geluid van jullie. Dus eh, ja, dat was ook eventjes, dat ik heel even denk van, nou, ik wil het ook even van een ander perspectief horen. Dus het is niet dat ik zomaar even wegloop, maar <laughs> ik wil het even ver weg in de studio ook horen. En dan hoor je het gewoon spatzuiver. Goed, het tweede nummer, mannen, dat is dat Nederlandstalige nummer wat jullie... Gisteren vandaag gisteren vandaag. Overmorgen vrijdag. Ja, en dan, dan eh, is het eh, zomaar bevrijdingspop. Yes. Yep. Nou. Oh ja. Nou, oké, komt-ie. Het is nu morgen, maar het voelt als gisteren vandaag. Het is nu morgen. maar het voelt als gisteren vandaag. Het is nu morgen, maar het voelt als gisteren vandaag. Het is nu morgen, maar het voelt als gisteren vandaag. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Eh, eh, waar, waar, waar, die stem even mij aan moet denken, Pascal... Eh, is toch aan een van de twee Amazing Stroopwafels. Daar zat een klein... ja, dat, ik, ik hoorde zoiets. Die, die, de stem, ik weet niet van wie, wie van de twee de, de, de, de, belangrijkste... ja, de meeste vocalen voor zijn rekening neemt. Dat is of Wim Kerkhoff of de ander. Maar ik hou het even op Wim Kerkhoff. ga je nooit maar, meer kwijtraken. Nee, nee, maar het is... Stropen aan. Ja, daar zat, daar, daar zat... Daar zat eh, ja, je lacht wel, maar... <laughs> Sorry. Het is, het is, maar de stem doet mij daar heel erg eh, sterk aan denken eh, in dit nummer. En, cool. Maar ja, misschien is het... Eh, eh, ja, <laughs> jullie lachen, maar aan de andere kant... Nee, ik heb er een heel ander beeld bij, sorry. Ja, ja. dat Amazing Stroopwafel een soort van gebroeders Co is waarschijnlijk. Ja, die zijn het niet, uh, jongens. Nee. Ja. Nou, ik heb hier geen stroopwafels liggen, dus dat, nee, dat is wat minder. Sushi hadden we hier twee weken terug, maar <laughs> nou, laten we vooral nu verder gaan, want anders dan, want anders dan gaat dit verstanden in een melig gesprek. En ik denk dat dat, dat niet... Dat moeten we niet hebben. Nee, nee, eh, eh, we gaan bloed serieus naar het, eh, het laatste nummer van jullie. het laatste nummer heet... One Letter Jacket. One Letter Jacket. Tel jij af? Doe jij dat maar. Oké. 3, 2, 1. 2, 3, You know I'm a legion, baby. I take whatever I feel is mine. Draining all the love inside your heart. Use it up and run into the night. I know I can't keep you silent. Oh, hate is the hardest thing to keep inside. I'm ready for the showdown, baby. Put on my warm leather jacket, cause I need a disguise. Put on my warm leather jacket, cause I need a disguise. I used to have a heart like a lion, now I live back it go. Can't remember my reflection, but what matters the most is that I left you there didn't even feel no shame. You know I'll never make you happy. I'll never treat you the way I should. Just stop trying to work things out now. Cause I will only do what's best for me. Oh, oh, I only take, take, take, take, take. Never give away. Go, go, go, go, go I don't wanna stay, I can't take this You might as well just shoot me cause I'm out of control You Might as well just shoot me cause I'm out of control I used to have a heart like a lion, now I am dead like a ghost Can't remember my reflection but what matters the most Is that I left you there standing by yourself in the rain And I didn't even feel no shame I've got my eyes on the highway, I'm ready to go lost my sense of direction, destination, and no. When I'm about to hit the surface, I will let you know. So you, you can, can pick me up again. just another way to say I'm lonely. I used to have a heart like a lion, now I let that go. Never, never my reflection, but what matters the more that I left you there standing by yourself in the rain, and I didn't even feel no shame. I've got my eyes on the highway, I'm ready to go. Lost my sense of direction, destination unknown. Now I'm about to hit the surface, I won't let you. ja, ja, ja, ja, ja. Dat waren ze, eh, Pascal en, eh, en Tony, oftewel Noah. Zo direct eh, komen ze nog hier bij ons aan de, de tafel zitten. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even wat muziek wat hier uit de toverdoos komt. Dit kwam helemaal uit Amerika vandaan. Het is Amy Sue Berlin, zo heet zij. stuurde mijn EP op. En ik had ook ja, min of meer via de Facebookpagina van Lori Lieberman kwam ik uit bij Mary Gaultier. Dat eh, is iemand eh, waar eh, Laurie Lieberman ook veel mee te maken heeft gehad. En, maar die Mary Gaultier die is toch wel redelijk, ja, redelijk bekend in Amerika. En eh, Amy Sue Berlin is eh, daar eh, nu eentje die probeert wat, wat haar muziek betreft wat meer bekendheid te geven. vooral in Texas, Austin, waar ze vandaan komt. Maar nu hebben we het, heb ik het ook een beetje gevonden. Het is heel apart. Ik zou bijna zeggen het is de, de, Amerikaanse equivalent van Fabiana Dammer. Zo zou ik het willen omschrijven. Maar luister zelf maar. Dit is haar nummer. Mary. on the edge. Move so fast through your days. Holding on to your sorrow, can't let go yesterday. You cannot save the world, but you could surely save your heart. Keep on looking forward to mend your tattered parts. Mary, Mary, Mary, Mary. I know your heart's strong. Oh, Mary, Mary, Mary, Mary, let sorrows be gone. Just 'cause he killed Jesse James, it don't make him Jesse James. Selfish souls never win when they're so paper thin. Your heart's beating soft, but your blood's rushing strong. Only letting him win by letting worries live on. Mary, Mary, is dit eh, gewoon... Ja, het, is, het blinkt uit in eenvoud. Maar het is natuurlijk ook eh, wat, eh, wat de teksten betreft... ook heel erg mooi om dat even te horen. dat was Amy Sue Berlin. Ze komt uit Austin, Texas. Daar komt ze vandaan. Het nummer Mary, het gaat mij nog niet eens om het stemgeluid. Eh, wat, eh, want daar zitten natuurlijk wel de verschillen tussen eh, de IJmuidense Fabiana Dammers en haar. Maar het gaat mij meer om het muzikale gedeelte. Daar zit duidelijk de, de, ja, de overeenkomsten in. De manier van het het liedje neerzetten, eh, het, het, klinken van, eh, en het eh, benaderen van, van de muziek. Dat is wat, wat heel treffend is. Nou, ik denk dat ik daar verder niks te veel over gezegd heb. Nou, het is tijd om de heren eens even te vragen of ze deze kant op willen komen. of ze nog even wat willen zeggen voor onze microfoon. Ja, ja want dat is... dan kunnen we het gesprek... dan kunnen we nog even het gesprek nog even gaan voeren. sowieso vond ik het eh, zeer fijn dat jullie hebben gespeeld. Dus eh, dat, dat, dat, eh, dat, dat, vond ik sowieso. het was ja. hilarisch even het moment van, van Wim Kerkhoff, de vergelijking. Maar het, het, heeft met te maken met het stemgeluid. Ik, ik, ik, moet heel eerlijk zeggen, de Amazing Stroopwafels. Ik ken nou ook <laughs> alleen de naam. En dan denk je toch, als, als, kijk, wij zijn natuurlijk best wel jong. Het is een illustre, een, illustre het, tweetal, ik, hoor. Ik, moet, ik moet het echt terugdenken. Want ik dacht inderdaad aan de, ja, de, ja, de band zonder bananen en dat soort dingen. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar ik, ja, nee, te gek. Ja, ga, ga, ga eens even gewoon echt ja. Eh, googlen. En eh, ja, eh, de Amazing Stroop was... Ik snap helemaal, want jullie zijn van een eigen generatie. Om het nou, ja, te weet je wat het is? Ik luister ook wel muziek van, eh, van 50 jaar terug. Maar het, is meer, het was meer zeg maar, het beeld bij Pascal. <laughs> Dus ja, zie je zo'n langharige man eh, daar eh, zitten ineens naast je. goed, waar we, het, waar we het eerste gedeelte van het gesprek verlieten. Jij, Tony, zei iets over de, de, de, de verkopen van, van de platen en noem maar op. Nou zag ik van de week dat er bij De Wereld Draait Door is er een manier gevonden om weer de, de krantenartikelen weer een beetje aan de man te brengen. Door middel van Blendl, Dan hebben we voor uh, boeken zijn ze nu ook bezig. Maar voor de muziek is er al iets eh, wat langer al bestaat. Spotify en iTunes en eh, noem maar op. maar als je het daarvan moet hebben. hoezo? Is het met de muziekindustrie en verkopen van muziek het heel erg droevig gesteld? zie je dat nou ja, als je natuurlijk wel gewoon goed eh, in de picture staat, laten we even iets heel groots in Nederland noemen dan Marco Bazzato die verdient er wel genoeg geld aan. Maar ook echt vooral aan zijn optredens en niet per se aan zijn plaatverkoop. Mm. En juist dingen als Spotify eh, maken dat juist kapot. Omdat het gewoon, kijk, voor, voor één Spotify eh, draai krijg je waarschijnlijk een halve cent of zo. Ja, dat heb ik gehoord. Het is zo ontzettend laag. Dus je moet wel echt gewoon... Als je, als je in Amerika artiest bent als Rihanna en zo... dan verdien je daar wel goed aan. Want er wordt gewoon 10 miljoen keer per week eh, wordt het aangeklikt bij wijze van. En eh, dan verdien je er goed aan. Maar in Nederland verdien je daar echt niks aan. Nee, het is gewoon eh, met een drol en een paar knikkers. En ja, dan, word je bedankt voor de moeite. Ja, en dan, tot ja dan heb je mooie platen en dan werk je nog bij de VOMAR, weet je wel. Ja, dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zoiets als wat onze vrienden van de Cosmo Carnival... die hebben dus echt gewoon naast hun muzikale bestaan gewoon een baan, hè? Ja, eh, maar, Ronald eh, de Waard eh, is buschauffeur in, in Rotterdam. En, en Nick Schuit staat bij, bij een meubelboulevard ergens. van een meubelgigant uit Zweden. Nou, dan oh. weet jij wel wat ik, wat ik bedoel. Nou, daar, die, die, die werken dus echt gewoon naast. En ja, kijk, als ik jou, jou zou beluisteren... dan moet je dus, als je echt voor muziek eh, je passie hebt. En dan moet je dus coverbands eh, spelen om nog een beetje eh, een leuk ja. bestaan te hebben, lijkt mij. Ja, het ligt een beetje aan waar je voor kiest. Als jij echt denkt van, nou, ik ga alleen mijn eigen werk maken, dan mhm. wordt het inderdaad tijd dat je nog een baantje ernaast zoekt. Maar ja, ik ben daar gewoon niet... ik heb heel veel <laughs> bijbaantjes van. <laughs> ja. En ook hele denigrerende bijbaantjes. Ja. Maar op een gegeven moment, dan, omdat ik eigenlijk al vanaf mijn negende zeg maar, met muziek bezig ben... en op een gegeven moment dan denk je echt van... hier ga ik mijn leven mee, mee door. Ja. Dan wil je wel een manier vinden om in ieder geval een beetje daarmee... Net, ik geef ook gitaarles bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat doe je ook. En dan, eh, ja, ik, ik, ik, ik ken twee kanten op inderdaad. Gewoon zoals ik het bijvoorbeeld dan doe met andere bandjes en zo. Uh, Oh ja, of je doet het als Cosmic Carnaval. Je doet er gewoon een bandje naast. Maar ja, dat ja. is wat je wil eigenlijk. Ja, nou, uh, kijk, de Cosmic Carnaval die hebben dus gewoon... die jongens hebben gewoon baan. Hè? De, de, de, de, de, enige dame die is bijvoorbeeld ja, peuterbegeleidster is, dat op een kinderdagverblijf. Eh, dus noem maar op. Het, eh, het, gebeurt. Eh, Dick Kwakman, om maar te noemen, heeft ook gewoon maar een baan ernaast. Dus uh, kijk, hij weet ook van als, als je muzikant bent ja, hier in Nederland, dan is het gewoon dun, dun. Heel erg dun. Ja, Nick en Simon die lag, zag ik laatst ook bij de D nog eh, achter de kassa zitten. Dus dat, eh, <laughs> Meen je niet? Nee, is een grapje. <laughs> ja, je kan mij alles wijs eh, <laughs> maken wijsmaken. In, in dus- Volendam kan alles. Ja, maar goed, dat, dat is even de muziekindustrie. Maar, maar is dat... maar, ja, heb je dan ook een... wij hadden dus bijna een, op het allerlaatste moment drie weken terug... ook weer een discussie over... helemaal vlak voor het einde van het programma... dat ja, eh, vrij, eh, maar, eh, de boel vrij maar weggeven. Dat, ik, denk, ik denk als je eigen werk maakt, dan wil je er toch, toch eigenlijk moet daar gewoon een verdienmodel tegenover staan. Maar ik vind van wel. Ik bedoel, hè, de, de mensen die, zoals jullie, die het eigen werk creëren, vind ik, horen daarvoor beloond te worden. Ja, maar dat, ja, dat, is, dat is heel lastig, denk Kijk, het is een beetje. Het is, het, het is de grootste discussie over internet, weet je. Aan de ene kant is het, is het natuurlijk voor. voor iedereen heeft nu ineens een platform gekregen. Als jij, als jij thuis een beetje kan werken met, een, eh, met, een, met, een met, je, met je home studio programma. Dan kan je een plaatje opnemen, dan kan je het op internet zetten. Dan kan je het met iedereen, met de hele wereld delen. Het probleem daarvan is dat je, dat je door de bomen als, als consument, als, als, als luisteraar, door de bomen zie je het bos niet meer. Jij vertelde net ook, je wordt overspoeld met mensen die muziek naar je sturen. ik denk dat je, dat je 30 jaar geleden veel meer moeite moest doen om, om een plaatje opgenomen te krijgen. En wat, wat goed genoeg was om op de radio te draaien. Maar nou, tegenwoordig is dat, is dat gewoon minder moeilijk, denk ik. En ehm, dat zorgt aan de ene kant voor dat iedereen zijn creatieve ei kwijt kan. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je gewoon, ja, wat ik net zei, door de boom het bos niet meer ziet. En een soort van wildgroei van muzikanten krijgt. En iedereen kan alles gratis van het internet trekken. En met Spotify is het, ja... Als jij in Nederland een miljoen keer beluisterd wordt, dan doe je het al hartstikke goed, denk ik. Als jij een, een, video, een videoclipje op YouTube hebt en dan wordt een miljoen keer bekeken, dan, dan doe je het als band echt wel goed, denk ik. Maar daar verdien je gewoon helemaal, helemaal niks aan. Nee, het is alleen maar leuk voor de bekendheid en uh, that's it. Ja, en dan maar hopen, ja? Spelen. Ja, gewoon je moet heel veel spelen. <laughs> ja. ja. Daar kun je nog een beetje geld mee verdienen, met spelen vooral, ja. Vooral met spelen. Ja, en uh, Sena. <laughs> dat is nog wel een beetje... Radio, ja. Ja, die zijn er eh, gelukkig dan ook nog. Uh, Sena, maar dat zijn de, mannen die, de mensen die de rechten in de gaten moeten houden natuurlijk. ja, dat is de, ja, Sena is voor de meewerkende artiest, zeg maar. Ja. Als jij platen meespeelt en zo, dat is top. Maar ja. als, eh, als schrijver heb ik het niet best. Nee, dat geloof ik graag. Um, maar het is ehm, hartstikke gezellig, dat wel. Ja, zeker gezellig, ja. <laughs> Maak ons prima. Dus. <laughs> Goed, we gaan nog even een, eh, een, eh, stuk muziek draaien. Is uit Amerika. en dat is Steven Simmons. En dat komt van het laatste verschenen album wat hij gemaakt heeft. What the Midnight Swallows Hall heb hem vanmiddag eh, even beluisterd. En eh, ook de, daarvoor geldt, eh, het is wat, wat, wat jullie net al een beetje zeiden van ja, ook in Amerika is dat hetzelfde verhaal. zoveel mogelijk maar proberen een fysiek albumpje te verkopen aan je fans. En dan moet je maar hopen dat er nog, nog mensen zijn die dat willen kopen. En ja, daar is als je het eh, goed doet, kun je er toch nog een redelijk boterhammetje van, eh, van verdienen. En kun je nog een redelijk bestaan opbouwen. Eh, nou, dat, dat heeft hij ook gedaan. dit is ook een nummer van afkomstig van zijn laatst verschenen album. The Old Man and the Traveler. I sit on the top of the world, on the highest man looking down. The stood before me. To the west, I watched the sunlight drown. The first breath of night filled the sky, but the distance I saw a light. A traveler was coming from hidden places deep in the night. sit down next to the fire, but he did not ask my name. He said, I am a traveler. By nature, you know my fame. You said, I can give you life without end or any desire of your heart. Streets of gold ruler's hand. Luxury till death do us part said, My legions are many in this time and place. Well, I know it can be yours. It's my road saw a light walking towards me, an old man. He sat down by the fire, he took me back to the road I began. He said, I know this traveler on this road, he walks a twisted mile. You decide, son, to follow him. Down on you, shadows smile. Set my path, it is a narrow one. Leave yourself and this world behind. Follow the dirt road less traveled. It's the golden road you hope to find. morning under a misty haze and skies of gray. I was alone by the fire, but two sets of footprints led astray. The crossroads stood before me, but I was divided to the core. But the answer before me stood much clearer than it had before. choice was now mine, and two voices called the chosen ways. With the words echoing in my head, begin walking into the haze. leuke is eh, dat eh, deze Felipa Fernandez Anderson eh, met, met haar band heeft gestaan op de bloesemtocht. Die door mijn goede Facebook-makker Ronnie van Schenkhoff mede is georganiseerd. En dit was Fairy Tales uit de studio van Thuis de Melker TJ Studio in Amsterdam. die regelmatig van dit soort dingen doet. En daarvoor Steven Simmons uit Nashville... Eh, met zijn laatste album en daar een track eh, van gemaakt. <laughs> Nou, heren, eh, we gaan afsluiten. ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dat, dat sowieso. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, ja, ja. en ik ben razend nieuwsgierig naar of er inderdaad nog heel veel vervolg gaat komen. Ja, laten we het hopen. Onze, onze eerste demo staat online. Die staat op Soundcloud. En ja, die is via onze Facebookpagina noahmusic facebook.com slash noahmusic NL ja. zijn we te vinden. Ja. Dus eh, ja, check het. nog, eh, nog geen website eh, van Noah? die, die zijn we aan het maken. Ja? Ja, Dus, dus, die, komt dus, dus, dus, <laughs> dus die is... is geclaimd. ja, oké. oké. Okay. En, en, en nog even de zijstap naar Fall 11, Tony. Dat is ook dat andere verhaal waar jij mee bezig bent. hoe staat het daarmee? Ja, nou, je hebt al gezegd hè, dat, dat, er, dat er materiaal aan het komen is. Maar met websites, dat soort dingen. Ja, eh, de website is gewoon fall 11com fall 11com Ja. En eh, de, de, Facebook is ook heel simpel. Het is gewoon facebook.com.nl, wat ik film En dan slash val11. Mhm. Eh, nou, daarop staat dus nu een nieuwe track. En op YouTube en eigenlijk ook wel op die Facebooks en de website staan ook de, een filmpje vanuit de Melkweg van vorig jaar. Ja. daar staan we binnenkort weer. Dat is 21 juni. We zijn weer in de Melkweg, dus dat is ook top in, in, eh, eh, in, een, in, een, in het café of eh, gewoon nee, echt in, de, zaal? in de Max, in de grote zaal. Dus oh, nou, dat, is, dat, is gek. Dus, ja. En, ja, en zaterdag, dat wordt een flinke rit, spelen we in Veendam op het <laughs> Flower Power Festival. dus <laughs> dat is ja. ongeveer 2,5 uur rijden of zo. Dus het wordt te gek. En ook, we moeten s ochtends alweer weg, dus het is ook niet echt bepaald rock'n'roll. Dus dat, <laughs> Maar, eh, de avond ervoor misschien wel, weet jij veel? Uh, eh, nou, dat, laten we, ja, ik moet nog zingen, weet je wel. Dus dat, <laughs> eh, dat, heb ik wel eens gedaan. Dat ik echt de avond ervoor helemaal uh, laveloos was. ja, dat was zweten. dat was zweten. <laughs> Dus dat doe ik niet meer. Maar, eh, dus dat, ja, het, gaat wel lekker. En dat eh, komt eigenlijk van een boekingsbureau uit. En die, uh, die hebben ons via via, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar, ja. En die hebben toen gezegd van, nou, we hebben nog een plek vrij op dat festival. En ik denk, nou, lekker in de buurt. Dus dat, dat is top. Ja. en hun komen daar ook kijken of ze het echt te gek vinden, laat zou zo zeggen. En dan willen ze ons gaan boeken, zeg maar. Ja. Dus dat zou top zijn, want zeker met eigen werk... om, om, dat, om optredens regelen uit handen te geven aan zo'n... Is het ook eh, even nog eh, de zijsprong topsport, muziek? Als je eh, dat zo ja, zegt. Zeker, ja, zeker. Ja, kijk, momenteel, omdat je natuurlijk gewoon met heel veel dingen tegelijk ook bezig bent... is het vooral mentaal gewoon een dingetje of zo. Ja. En uh, ik heb ook geen rijbewijs, dus ik moet ook alles met OV doen vaak. En, en mijn vader rijdt ook heel vaak hoor. Ja. maar zeker de, de, de, de, de dingen die ik alleen doe, doe ik allemaal met OV. Dus dat is vaak heel veel opvreten. En omdat dan weer een of andere trein niet rijdt en zo. Ja. Eh, ja, en eh, gewoon überhaupt de optredens zijn ook best wel heftig. Eh. Gewoon als je daar anderhalf uur volgens staat te knallen, zeg maar, en performen en zo, dan met een paar van die spotlights op je hoofd, wat echt super heet is. Ja, dat is, ja, met een rockband is dat wel heftig, ja, inderdaad. Oké. nou, ik vond het reuze leuk dat jullie geweest waren. ik dank jullie ook voor de komst. En we zijn uiteraard eh, nieuwsgierig naar wat, eh, wat, jullie aan het, eh, wat jullie de komende tijd gaan doen. Wij ook. Nou, wij ook, ja. <laughs> Dank jullie wel. Eh, dat, was, eh, dat waren Tony en eh, Pascal. Volgende week hebben we dus... ja, de Volendammers blijven hier een beetje... inderdaad een beetje door, als een rode draad door het hele verhaal heen lopen. Maar dan is het de beurt aan Martine Bond. En zij was een tijdje terug bij, bij de Wereldrijd door geweest. voor bijvoorbeeld de nieuwe lichting Volendamse muziek. Deze dame was van de week bij Giel Belen te gast bij 3FM.